eerst het NOS nieuws van 5 uur. Huis met het NOS journaal. Het Nederlands elftal heeft de oefeninterland tegen Japan met 2-2 gelijk gespeeld. In Genk kwam Oranje op voorsprong door doelpunten van Rafael van der Vaart en Arjen Robben. Maar nog voor rust kwam Japan met een tegendoelpunt. In de tweede helft maakte oud-VVV-speler Venlo er 2-2 van. Dinsdag speelt Oranje in de arena een oefenduel tegen Colombia. In buitenwijken van de Libische hoofdstad Tripoli zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rivaliserende militieleden. De gevechten volgen op de geweldsexplosie van gisteren. Leden van een militie uit de stad Misrata zouden zijn opgerukt naar Tripoli dat 200 kilometer verder ligt. Premier Ali Zaidan riep vandaag alle partijen op om kalm te blijven en ook waarschuwde hij dat geen milities van buiten Tripoli naar de hoofdstad moeten komen. Het Italiaanse Openbaar Ministerie is woedend op de Nederlandse politietop... vanwege de verlaten arrestatie van maffiakopstuk Nirta in Nieuwegein. Volgens onderzoeksprogramma Argos van de VPRO hebben de Italianen ook kritiek op de bezuinigingsplannen van minister Opstelten. Die wil ambtenaren van de politie die in het buitenland gestationeerd zijn terughalen naar Nederland. Eind september werd een van de meest gevaarlijke leden van de Drangheta, Francesco Nirta, opgepakt in Nieuwegein. Hij was in eigen land veroordeeld tot levenslang voor moord. Nu blijkt dat de Italiaanse autoriteiten Nederland al maanden eerder hadden gevraagd om deze man op te pakken. De Italianen hebben een klacht ingediend. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een bom ontploft, niet ver van de plek waar volgende week de stamoudsten bij elkaar komen. Volgens de politie zijn er veel slachtoffers gevallen, het is niet duidelijk hoeveel. Op de vergadering van stamoudsten wordt volgende week onder meer gesproken over de rol van het Amerikaanse leger na de terugtrekking van internationale troepen eind 2014. Het weer, het is grijs en nevelig, maar in het noordwesten en het noorden schijnt af en toe de zon.